Mark Visser met het NOS-journaal. Bij TNT Express verdwijnen de komende... In overleg met werknemers en vakbonden wordt gekeken naar de invulling van de plannen. De reorganisatie kost het bedrijf de komende drie jaar waarschijnlijk ongeveer 150 miljoen euro. De bezuinigingsronde moet in 2015 uiteindelijk 220 miljoen euro aan besparingen opleveren. Staatssecretaris Wekers spreekt van een stevig reddingspakket voor Cyprus. Daaraan zullen spaarders boven de 100.000 euro fors moeten meebetalen, zei hij in Brussel. Bij probleembanken Laiki, die geleidelijk zal verdwijnen, zijn spaarders volgens Wekers alles boven de 100.000 euro in principe kwijt. Bij de Bank of Cyprus wordt alles boven de ton voor een deel omgezet in aandelenkapitaal. De Cyprioten moeten hun economisch model volgens de staatssecretaris flink gaan aanpassen. Bekers benadrukte dat de EU de vinger aan de pols zal houden bij de uitvoering van het pakket op Cyprus. De Syrische oppositie zegt dat het leger van president Assad opnieuw chemische wapens heeft ingezet. Er zouden gisteren raketten met een chemische lading zijn afgevuurd op rebellen die een legerbasis hadden omsingeld. Dat heeft een woordvoerder van de rebellen tegen persbureau Reuters gezegd. Er zouden twee strijders zijn omgekomen en 23 gewonden zijn gevallen. De aanval is nog niet door onafhankelijke bronnen bevestigd. Een kwart van alle scholen in het voortgezet onderwijs heeft een rookvrij schoolterrein. Blijkt uit onderzoek van het Longfonds. Dat wil graag dat alle schoolpleinen rookvrij worden. Volgens het fonds willen de meeste scholen dat ook, maar ondernemen zich in actie omdat ze dan op weerstand stuiten van leerlingen en personeel. Het kabinet wil dat de leeftijdsgrens voor het kopen van tabak op 1 januari omhoog gaat van 16 naar 18 jaar. Het weer. Het wordt vrij zonnig en droog. Vanmiddag ligt de temperatuur rond 2 graden, maar door de oostenwind voelt het opnieuw kouder aan. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan een file op de A28 Amersfoort richting Zwolle.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 <laughs> Dat valt wel mee, dat achterlopen. Goedemiddag, dames en heren. Dan zijn we weer. het Lunch op maandag. Jawel. Angela en Ruud natuurlijk. En, eh, en het zonnetje hebben we meegenomen. Hebben we meegenomen uit Beverwijk vandaan. Ja, het ja. zonnetje. Maar eh, die wind, ja, die konden we niet wegkrijgen. We hebben geprobeerd om die knop van die airco te vinden daarboven, maar die hebben ze goed verstopt. Daar konden we niet bij. Dus helaas, we hebben ons best ervoor gedaan om, die, om hem uit te zetten. Maar dat, eh, dat ging niet lukken. Dus je zult het erbij moeten doen. Maar goed, als je uit de wind zit... en dan is die zon lekker hoor. Oeh. Ja, het is een geheel nieuwe ervaring vandaag. We hebben ook eens eh, eh, eh, een nieuwe route uitgeprobeerd... om bij de studio te komen. Ja, de route die we moeten rijden als we straks... naar de nieuwe studio moeten. En wat blijkt? We doen er vijf minuten korter <laughs> over. Ja, ook nog. Ja. Zijn we dan nog hier? We doen er vijf minuten korter over. Ja, we zijn vijf minuten eerder in de studio. Nee, de oude studio. De nieuwe is dus nog korter, want eh, dat scheelt nog eens vijf minuten. Dus uh, ja. ja. en hebben zijn uitgeprobeerd vandaag. Ik gaat, gaat het gewoon eens proberen vandaag. Nou ja, dat is, gelukt, eh, is is wel leuk. Nou, het is prima te doen, toch? ja, nou, want u weet het natuurlijk. 1, 1 juni, hè, dan gaan we verhuizen. Dan krijgen we een nieuwe studio. Nou, krijgen we een prachtige nieuwe studio. Echt ongelooflijk mooie nieuwe studio. Het zal stil worden aan het gasthuisplein. Ja, Sheila dus weg, wij weg. Wat stil hier. Ja. Nou ja, moet er nou wel een stuk langer lopen voor onze broodjes straks. Nou ja, oké. Okay. Dat is ook niet zo erg goed, ehm, we gaan lekker weer muziek draaien. We hebben, ik heb twee nieuwe cd's voor u vandaag. We hebben twee nieuwe cd's. En nu echt. Jawel, nu echt. Toen ik die van Bowie. Die hebben we nu echt. De cd fysiek heb ik hem in de studio. Jawel, helemaal. Prachtig. Ik heb mijn drie keer afgedraaid. En het, is, het, is, het, blijft geniaal wat die man gedaan heeft. En de eh, tweede nieuwe cd die we... Hebben ze ook vorige week uitgekomen. 15-jarig ehm, jubileum van de band Raccoon. En die hebben een prachtige cd gemaakt met de Singles Collection. Nou, daar staan dus al hun grote hits op. Dus uh, gaan, we lekker veel, gaan we lekker wat van draaien. Dus eigenlijk hebben we deze week twee cd's van de week. Nou, we doen gewoon door elkaar. Twee cd's van de week. Raccoon en Bowie. Lekker toch? Nou, wat is er mis mee? Zeg ik dan maar weer. We beginnen maar met Bowie dan. met Love is Lost. It's the darkest hour, you're 22. The voice of youth, the hour of dread. darkest hour, and your voice is new. Love is lost. was ik te laat. Ja, dat heb je als je twee knappe vrouwen hier in de studio allerlei dingen staat uit te leggen. Dan ben je gewoon te laat. Dus het is natuurlijk vreselijk stom, Jansen. Maar goed, het is niet anders. um, <laughs> jij even zitten hoesten is de uitzending. Gezellig. Goed, u hoorde van de nieuwe cd van eh, David Bowie... die eh, twee weken geleden uitgekomen is. En die ik dus nu officieel echt eh, fysiek zeg maar mee heb. En het weekend ook lekker gedraaid heb, jongens. En dat is een geweldige plaat, hoor. Dat is echt zo innovatief wat die man weer gemaakt heeft. Geweldig. Ehm, anders, eh, een andere nieuwe cd. Ik laat die gelijk maar nummer van achteraan gooien. Dat is misschien wel erg leuk. Het is een Nederlandse band waarvoor ik eh, persoonlijk heel veel bewondering heb. Want het is een fantastische band. Die bestaan 15 eh, jaar. Ze hebben zondag een week geleden een groot concert gegeven in de Heineken Music Hall. En dat was uit, dik en dik en dik en vet uitverkocht. En ter gelegenheid van hun 15 jaar bestaan hebben ze een cd'tje uitgebracht... Met alle hits erop. De Singles Collection heet het. En dan heb ik het natuurlijk over Raccoon. Yeah. I'm walking home after drinking all my pennies. So now I got a beatbox in my head. Probably seem funny to you, honey, bunny. Well, it ain't. So when I'm home, I'm going straight to bed. Wow! Walking home and I haven't got a plenty. Because of all the pennies in my head. Well, I'm pretty flippin', I'm losing grip. Rock steady, Betty. Pretty fly, but I'm alright. I don't need a cigarette, cause I feel like flying. Woo! Damn right, I feel like flying got a rope tug on my head And I feel like flying Yep Oh, I feel like flying I told a girl her name was pretty silly She bit me in the face and stole my chair Hell, I just grinned and I said my name was silly Looking Billy after that my memory kinda stopped right there So full feeling feels like smiling So full smiling feels like zero conversation. Because besides me, there's no one else around. Me, myself, and I were on a holiday probation. There's a sound awakes me as I walk straight out of town. Walking home as the words roll down, my tongue straight to below. I just catch them right before they hit the ground. Well, I was walking home as the word rolled down my tongue straight to below. I just catch them right before they hit the ground. You know, you know. So full feeling feels like smiling. So full smiling feels like I feel like flying. Yeah, I feel like. Geweldige band, eh, Nederlandse band Raccoon, bestaan 15 jaar. En gelegenheid daarvan hebben ze een fantastische cd uitgemaakt, uitgebracht. En die heet de Singles Collection. En die gaat heel actueel, want zelfs het laatste nummer Oceaan staat erop. Dus eh, je hebt, eh, als je die cd koopt, heb je alle hits van Raccoon eh, heb je in één oogopslag, heb je dat bij de hand. Ook bijvoorbeeld eh, dat prachtige liedje Don't Give Up The Fight, wat ik zo mooi vind. En eh, waarvan ik weet dat het geschreven is voor een kindje met, dat overleden is aan, aan, aan kanker. En ehm, toevallig is dat weer een kindje wat van een, ja, van een kennis van mij. Niet, niet dat, dat, dat dat haar kindje was. Maar die, die mensen dus kenden van wie dat een, een, een kind was. Dus daar heeft Rakoen het dan ook speciaal voor geschreven. Gaan we nog draaien later in dit programma. Nu, Genesis. Ook lekker. Er is misschien nog die mooie videoclip? is er nogal houterig achter elkaar eh, door het beeld wandelen. En dan natuurlijk onder de titel I Can't Dance. Nou, kan ik ook niet. Kan niet dansen. Hot sun, beating down, sin body under that shirt. But all she wants to do is rub my face in the dirt. Cause I natuurlijk in de hoofdrol bij Genesis. Een geweldige plaat. I Can Dance. We gaan even eh, actueel jongens. Want eh, je weet, in dit programma springen we van rijp en groen naar actueel en oud. Weet ik het allemaal niet. We reizen met een noodgang door de tijd. En eh, nu dus een heel nieuw singeltje van een Nederlandse jongen. Die heet Yannick Davy. Dat is een heel leuk joch. En het liedje wat hij gemaakt heeft is ook heel erg leuk.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 Een eh, plaatje op je, op je, weet ik veel, op je oortjes of weet ik veel. En dan lekker langs het strand lopen. Een beetje swingend en zo door de golf. Heerlijk is dat. Yannick Davy. Het is een Nederlandse jongen. Ik weet verder niet zoveel over hem. Maar eh, ik weet dat hij uit Nederland komt. En ik weet gewoon te lekker plaat Sandra van Nieuwland. God is on a mountain top. broken down and shut-eyed Dangers down the road People's tricky business Turned to overload I Don't remember clearly It's blank behind the eye I caught up with the memory I never said goodbye I never said goodbye remember faces behind the wall of yours And I remember fist fights until one of us dropped I don't recall all details, some are better off I wish that it was possible to review the best of day by day, yeah, it's in the blue days, bit by bit it hits in man Thanks for all you did in the blue days I gotta try standing in the hallway Looking quite ridiculous A little overdressed You never understood I had to take this call Because without dreams there's nothing left at all Day by day, yeah, it's in Thanks for all you did in The blue days It's in mind Thanks for all you did in the blue days You gotta try a little more you you're an asshole But you're learning You gotta try a little more You're still an asshole But you're learning you're still learning. Broken down and shut eyed, danger's down the road. You say I took a sideway. you say I broke the oath. I don't remember clearly, it's blank behind the eyes Ik caught up with the memory Never said goodbye Ik merken dat het maandag is vandaag. Huh? <laughs> Eh, ja. er gewoon mee maandag is vandaag. Alles ging fout. Nou ja, goed, maakt niet uit. Mag. Ah, mag toch. Maandag. Het is live radio. Ja. Nou. Dat bedoel ik. Ja. Nou, we hebben het allemaal gevoeld en geweten dit weekend. Het was ijzig koud. En eh, er kunnen wat volkenvelden voorkomen vandaag. En eh, op dit moment is het dus eh, heel erg helder en de zon schijnt volop. Door de zeer harde noord- tot oostelijke wind. en dat is een kracht 5 tot 7. Eh, blijft het koud. Het wordt niet warmer dan een graad of 4. En eh, de gevoelstemperatuur ligt eh, toch nog een flink aantal graden onder nul. Dus min 8 ongeveer. Vanavond en vannacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en er waait nog steeds een krachtige wind uit het oosten. De temperatuur daalt naar ongeveer min 4. Morgen zijn er wederom flinke perioden met zon en het blijft ook weer droog. De temperatuur stijgt naar een graad of 4 en eh, de wind blijft vooralsnog hard. Nou, daar zijn we dan weer lekker doen. De Russen zijn trouwens boos over de redding van Cyprus, dames en heren. Daar zijn ze heel boos over. Vooral natuurlijk, om, <laughs> ik snap dat ook wel. er zitten daar heel veel eh, Russische figuren met een hoop geld. En eh, die gaan dat dus een beetje kwijtraken. Nou, jammer dan voor ze. Ik, ik vind het prima. Oké, we gaan door. Muziek. Uh, keep the customer satisfied. Chief, it's great to be back home. Simon and Garfunkel. Home is where I want to be. I've been on the road so long, my friend. And if you came along, I know you couldn't disagree. It's the same old story. Yeah. Everywhere I go, I get slandered. me what you come here for, boy. You better get your bags and flee. You're in trouble, boy, and now you're headed into poor. It's the same old story. Everywhere I go, I get slammed. nummer van eh, de LP eh, Bridge Over Troubled Water. Natuurlijk van Simon Garfunkel. Een van de eh, prachtige swingende nummers die erop staat. Vooral dat blaaswerk. Lekker power. Here, keep the customer satisfied is de titel. Dit is Laura Jansen met haar nieuwe. Queen of Elba. Van haar nieuwe album. Prachtige plaat ook. keep your scarred heart, keep your pain. geweldig mooie plaat van, eh, van, hoe heet ze, van eh, Laura Jansen. Ach, je hebt wel gehad. Krijgen we nou weer. Oh ja, we gaan, iets van, eh, we gaan even iets van Bowie doen. Ja, dat is wel leuk. <clears throat> ik zat even verkeerd. Het is echt maanden vandaag. Ik sta allemaal verkeerde knoppen te drukken. Ja. Om het helemaal Vingers te, te, spreken. Ik snap niet dat ze mengtafels uitwaken waar verkeerde knoppen op zitten. kun je Ja. Where are we now? Grote hit voor de man. En de cd wordt alom goed ontvangen. Maar hij is dan ook geweldig. Ik heb hem eh, vorige week binnengekregen. En weekend lekker gedraaid. Het is echt geweldig. Had to get the train From Potsdamer flats. You never knew that that I could do that Just walking the dead Sitting in the jungle I remember the Streisand A man lost in time you cultivate. Just walking the dead. 20,000 people Crossbars are broken Fingers are crossed Just in case Walking the dead En als je dan toch nog zo'n fantastische plaat weet te maken, jongens. Het is echt ongelooflijk. En het is nog, hier en daar is het weer nog hartstikke vernieuwend. Je moet er echt aan wennen. En dat vind ik typisch Bowie, hè? want dat heeft hij natuurlijk altijd gedaan. Altijd dingen gemaakt waar je dan gewoon weer even aan moest wennen. En dat, dat, dat is in dit geval ook zo. Het is, het is lekker, het is goed. Het zit, er zitten dus aan heel veel verschillende soorten dingen op. Hele progressieve dingen, maar ook gewoon toch wel wat traditionele dingen. Kortom, Bowie als in zijn beste jaren, vind ik zelf. Ja, vind ik wel. Oh, Julia, je hoort bij mij. Nikke Simon. Oh, Julia, laat niet voorbij. Alles is mijn schuld, is mijn fout. Maar heb wat geduld en weet dat ik van je hou. Oh, Julia. moment dat je niets meer voelt voor mij. Alle deuren nu goed gesloten zijn. Maar aan de toon waarop je spreekt, hoor ik dat jij nog om me geeft. En koester ik de stille hoop dat jij me ooit vergeet. Ik weet dat ik wat fouten heb begaan die maak ik niet zomaar ongedaan Ik was mezelf kwijtgeraakt Als uit een nachtmerrie ontwaakt Dan schouw ik nu Wat ik in al die tijd heb stuk gemaakt Oh Julia, je hoort bij mij nou. het einde van de lijn. Herinner je hoe mooi het soms kon zijn? Als je voelt hoe zwaar ik lijd en hoeveel het mij nu spijt, voel je dat ik jou terug wil en tot alles ben bereid. maar heb wat geduld en weet dat ik van je hou. Oh, Julia, je hoort bij mij. Bij Ik geef je mijn hart, ik geef je mijn ziel. Ik geef je alles wat ik in me heb. het weer buiten, dan moet je het wel van dergelijke leuke platen. Uh, Volendam is weer ruling, dames en heren. Volendam rules weer de, wat betreft de muziek. Het is toch niet te geloven. Als je... Als je de muziek bekijkt vanaf de jaren 60, dan hebben ze in elke periode heb je gewoon dat Volendam toch altijd een topact heeft. Dat is heel gek. Dat is dus ontzettend leuk. Ik bedoel, als je nagaat dat het in de jaren 60, 70 waren, natuurlijk de Cats. In de jaren 80 was het BZM. 70 en 80. Nou, toen kwamen in de, in de jaren 90, 2000 natuurlijk eh, Jan Smit. En eh, nu natuurlijk ook de 3 J's. En eh, niet te vergeten Nick en Simon natuurlijk. Alles wat die gasten aanraken verandert in goud. En ze hebben dus vorige week ook het World Book, Guinness Book of Records gehaald omdat ze dus eh, de eerste band ter wereld waren die 154 singles in één klap uitbracht. En dat is het, het leuke initiatief. Dit, dit, is natuurlijk de officiële versie Julia. Maar ze hebben, ze hebben hem opgenomen op 154 eh, manieren met allemaal verschillende meisjesnamen of vrouwennamen erin. Dus misschien als je vriendin erbij zit. Nou, de, de, naam van je vriendin erbij zit. Dat is natuurlijk wel even leuk. Hè? Ja, dat is toch te gek dat het zo kan. Nick en Simon, geweldige plaat. Julia. En dit is Stevie Wonder. Van het album Songs in the Key of Life uit 76. Geweldig. I wish. Stevie, zing. Looking back on when I was was trouwens een wereldplaat Nog steeds. Stevie Wonder. Overigens... Uh, eh, aanstaande vrijdag is het wel een hele speciale dag natuurlijk bij CFM. Want dan gaat s morgens de hele Matthäus persoon eruit. Met tussen 9 en 10 een uitleg door de heer Vos. Je weet er heel veel van. Meer dan Cor van der Laak. En die gaat eh, integraal, gaat de hele Matthäus eh, gaat erop. Ehm, we hebben vrijdag geen lunch, want het is Goede Vrijdag. En we hebben besloten om dat donderdag te doen. En dat wordt dan ook weer een speciale alternatieve uitzending met... Ehm, twee stagiaires die eh, voor het eerst dan een beetje mee gaan werken aan een radioprogramma. Dus dat wordt donderdag wel erg leuk. Zijn we hier met z'n vieren, misschien wel met z'n vijf als Angela leuk mee wil. Dat is misschien wel aardig dat ze toch meegaat. Hè? Heel gezellig. Oké, donderdag dus. in plaats van vrijdag, eh, vrijdag geen stand voor het lunch. Want ik vind, na nou, Matthijs Persoon kan je niet weer... Eh, ja, dan moet je een beetje... Ja, precies. Nou, u snapt wel wat ik bedoel. Rock'n'Roll Stars. Nieuwe single van de gasten. Jan Rietman, Jacques Kloes, Marga Bult. Danny Lademacher en nog veel meer. Ik heb gelachen en gefeest. Geleefd als een beest. Heel veel dingen die niet mochten toch gedaan. Maar ik heb geen spijt of verdriet. Wie me ook verliet, mijn leven is steeds weer zijn eigen gang gegaan over bergen en door dalen. Wat blijft zijn de verhalen? Ik weet echt niet meer wat waar is en wat niet. Maar ik weet één ding heel goed. Alles gaat zoals het moet. Wat er overblijft is vaak alleen verdriet. and rock'n'roll met een traan elke dag.